Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer. Met zeewater wordt geprobeerd deze te koelen. Ook is stoom vrijgelaten om de druk te verlagen, waardoor straling is vrijgekomen. Er wordt geprobeerd een explosie, zoals gisteren in een andere reactor, te voorkomen. Ook in drie reactoren van een andere kerncentrale in de buurt zijn er problemen met de koeling. De temperatuur van het koelwater is drie keer hoger dan die zou moeten zijn. In de directe omgeving van de twee centrales zijn zo'n 170.000 mensen geëvacueerd. In Oegstgeest zijn twee bewoners van een psychiatrische instelling bij een brand omgekomen. Vijf mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie er twee aan slecht aan toe zijn. De andere acht bewoners zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat de brand in de Oegsgeest heeft veroorzaakt. In Portugal zijn gisteren veel jongeren de straat op gegaan uit onvrede over de hoge werkeloosheid. Volgens Portugese media zouden in Lissabon 200.000 mensen hebben geprotesteerd en in Porto zo'n 80.000. Het werkeloosheidscijfer is met 10,8% historisch hoog in Portugal. Bijna de helft van de werklozen is jonger dan 35. In Libië zijn troepen van kolonel Gaddafi de stad Misrata genaderd, de derde stad van het land. Ruim 30 militairen zijn overgelopen naar de opstandelingen omdat ze weigeren op onschuldige burgers te schieten. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen in Libië terrein te verliezen. Onder meer de oliehaven Raslanouf viel in handen van Gaddafi's troepen. De politie in Roermond heeft gisteravond een man, van heeft een man uit een 60 meter hoge bouwkraan gehaald hij zat op de horizontale arm van de kraan omdat hij graag foto's maakte op grote hoogte.